Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In de regio rond de zuid Toulouse geldt het hoogste terreuralarm. Aanleiding is de aanslag waarbij gisterochtend in een Joodse school... drie kinderen en een leraar werden doodgeschoten. Volgens president Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Alle scholen in Frankrijk houden vandaag een minuut stilte... om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. De toezichthouder op de woningcorporaties gaat de leden strenger controleren. De directeur van het Centraal Fonds Woningbouw van der Molen zegt dat naar aanleiding van de affaire met Vestia. De grootste woningcorporatie van Nederland kwam vorige maand in grote problemen door speculaties met financiële producten. Volgens Van der Molen werd bij de controle van woningbouwcorporaties vooral gelet op riskante projecten en niet op speculaties. Het internationaal atoomagentschap heeft een uitnodiging van Noord-Korea gekregen om een bezoek te brengen aan het land. De uitnodiging lijkt een poging om westerse zorgen over het nucleaire programma van Noord-Korea weg te nemen. Vorige week kondigde Noord-Korea aan een lange afstandsraket te lanceren, ondanks eerdere toezeggingen om dat voorlopig niet meer te doen. Bijna de hele oppositie wil opheldering over het arresteren van illegalen. De ministers Leers en Opstelten hebben daarover afspraken gemaakt met de politie. Volgens Nieuwsuur willen de ministers dat er dit jaar 4800 illegalen worden opgepakt om die het land uit te kunnen zetten. Dat is 35% meer dan vorig jaar. Tot nu toe werd er alleen gejaagd op criminele illegalen. De oppositie is bang dat de zwakste illegalen als eerste worden gepakt. In Kropswolde in Groningen is een boerderij verwoest door een grote brand. De bewoner is nergens te vinden. De brandweer vreest dat hij in de boerderij was toen het vuur uitbrak. De boerderij brandde helemaal uit. De brandweer heeft in de resten van de boerderij naar een mogelijk stoffelijk overschot gezocht, maar vannacht niets gevonden. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 10 graden aan zee en 13 graden in het binnenland. Dit was het NOS Short. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen de knooppunten Muidenberg en Diemen, 5 kilometer, dat komt door een ongeluk. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 4. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam 7. Dat komt door een afgevallen lading, de rechte rijstrook is dicht.